Mesdames, messieurs, le disjockey Zach est de retour. Disc Zach est de retour. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through. My girl, you've got nothing to lose.